Waar eens de boterbloemen bloeiden, staat nu een maf paleis. Waar al die leuke plantjes groeiden, zijn nu stenen dood en grijs. Och zal de mensheid ooit eens leren te leven zonder bruut geweld? Zullen wij dan ooit waarderen? wat onze schepper heeft besteld. Waar moet dat heen? Hoe zal dat gaan? Waar komt die rotzooi toch vandaan? Wat moeten wij met ons bestaan? De wereld is nog niet vergaan waar eens mooie gebouwen stonden, is nu een grote troep. Waar ooit het geld werd uitgevonden, trap ik nu in de Och zal de mensheid ooit eens leren te leven zonder bruut geweld? Zullen wij dan ooit waarderen wat onze scheppen heeft besteld? Och zal de mensheid ooit eens leren te leven zonder bruut geweld. Zullen wij dan ooit waarderen wat onze schepper heeft besteld? moet dat heen? Hoe zal dat gaan? Waar komt die rotzooi toch vandaan? Wat moeten wij? met ons bestaan. De wereld is nog niet vergaan. Waar moet dat heen? Hoe zal dat gaan? Waar komt die rotzooi toch vandaan? Wat moeten wij met ons bestaan? De wereld is nog niet vergaan. Waar moet dat heen? Hoe zal dat gaan? Waar komt die rotzooi toch vandaan? Wat moeten wij met ons bestaan? De wereld is nog niet vergaan. Waar moet dat heen? Hoe zal dat gaan? Waar komt die rotzooi toch vandaan? Wat moeten